Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam-Oost is een man van 21 neergeschoten. Dat gebeurde rond middernacht op het Krugerplein. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft korte tijd later twee verdachten aangehouden. De recherche onderzoekt het schietincident. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft besloten... de Mexicaanse oud-defensieminister Salvador Cienfuegos niet te vervolgen... De generaal werd ruim een maand geleden in Los Angeles opgepakt... op verdenking van drugsmokkel en witwassen. De VS was toen al ruim een jaar naar hem op zoek. Waarom nu is besloten om de zaak tegen Sinfuegos te schrappen... is niet helemaal duidelijk. De Amerikanen zeggen dat hij nu in Mexico onderzocht en eventueel berecht kan worden. In de VS kon de Mexicaanse oud-minister minimaal 10 jaar cel krijgen. Er wordt nog steeds misbruik gemaakt van arbeidsmigranten in Qatar. Dat staat in een nieuw rapport van Amnesty International. De oliestaat heeft onlangs een aantal hervormingen doorgevoerd... die de situatie van arbeidsmigranten moet verbeteren... zoals een beter salaris en toegang tot de rechtbank bij het schenden van rechten. Maar volgens Amnesty worden de nieuwe regels nog niet nageleefd. Veel arbeidsmigranten bouwen stadions voor het WK voetbal in 2022... Amnesty roept voetbalbonden op zich uit te spreken over de mensenrechten schendingen in Qatar. Spanje heeft zich geplaatst voor de finale toernooi van de Nations League... dankzij een historische 6-0 overwinning op Duitsland. Het was voor de Duitsers de grootste nederlaag in 89 jaar. Eerder had Frankrijk zich al geplaatst voor de finale ronde. Morgen worden de twee andere finalisten bekend. Frankrijk won afgelopen avond met 3-1 van Zweden dat daardoor degradeert uit de hoogste divisie van de Nations League. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en ligt de temperatuur rond de 9 graden. De komende dag veel zon met 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. S'avonds meer bewolking en dan kan er ook wat lichte regen vallen.